Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij de mislukte evacuatie van de Nederlandse ingenieur uit Libië is een foute afweging gemaakt. Dat heeft minister Roosendaal erkend tijdens het debat in de Tweede Kamer. Als het kabinet had geweten dat er vlakbij de afgesproken plek een paleisje van Gaddafi met militairen was, was er misschien een andere afweging gemaakt, zei Roosendaal. Die informatie was er wel bij de werkgever van de ingenieur. Volgens de minister was er dat weekend een snel verslechterende situatie in Libië. Er waren steeds minder mogelijkheden om de man te evacueren. Toen het op zondagmiddag even rustig leek, werd ervoor gekozen de ingenieur met een marinehelikopter op te halen. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet niet eerder de militaire inlichtingendienst MIVD bij de afweging heeft betrokken. Behalve Roosentaal komen ook nog premier Rutte en de ministers Hille en Verhagen aan het woord. Bijna alle provincies krijgen de komende jaren minder geld van het Rijk. Ze krijgen structureel 300 miljoen euro minder per jaar. Noord-Brabant en Gelderland gaan er het meest op achteruit. Flevoland is de enige die meer geld krijgt van het Rijk. Vanaf nu speelt ook het eigen vermogen van de provincie een rol. Sommige provincies hebben meer vermogen na de verkoop van aandelen in energiebedrijven. De advocaten van de Italiaanse premier Berlusconi hebben acteur George Clooney opgeroepen als getuige in een proces tegen de premier. In de zaak die op 6 april begint wordt de premier beschuldigd van machtsmisbruik en seks met een minderjarige prostituee tijdens feesten bij hem thuis. Clooney en zijn Italiaanse vriendin zouden te gast zijn geweest op feesten van de premier. Op de lijst met getuigen van Berlusconi's advocaten staan naast de Amerikaanse acteur en zijn vriendin nog 76 andere, veelal hooggeplaatste mensen. Advocaten hopen dat hun getuigenissen aantonen dat Berlusconi heel beschaafde feestjes hield. Het weer vanavond en vannacht bewolking, ook morgen bewolkt en dan ook nog regen.